Yeah. In dorpje waar wij lagen was praktisch geen vertier. Maar toch was er een plekje, daar hadden we plezier. Dat was in het cafeetje op het hoekje bij Sophie. Daar zong tot afscheid afscheidsavonds de hele compagnie. Adieu Sophie. We gaan je weer verlaten. Adieu Sophie. We gaan er weer vandoor. Je mag het heus wel weten. Dat elk van ons zijn hart aan jou verloor. Sophie was echt een schaatje van amper twintig jaar. Zij hield van de soldaten, zij hielden ook van haar. Wij moesten gaan vertrekken, het afscheid deed wel pijn. Maar gaan haar weer bezoeken, als wij weer burger zijn. Adieu Sophie! Thank you.